Amerikaanse oud-dictator Duvalier is nog steeds in Haiti. Hij had een retourticket, maar dat is inmiddels verlopen. Een rechter heeft Baby Doc nu ook een vliegverbod opgelegd. Zijn advocaat had al gezegd dat hij Haiti niet wil verlaten... en dat hij opnieuw president wil worden. Tegen Duvalier lopen verschillende aanklachten. Het is tennisser Robin Haase niet gelukt om de laatste 16 te bereiken van de Australian Open. Hij verloor in vier sets van de als achtste geplaatste Amerikaan Andy Roddick. Haase was de laatste Nederlander in het hoofdtoernooi in Melbourne.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 De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Hoewel het jaar alweer 16 dagen oud is, wens ik jullie toch allemaal een swingend 2011 toe met veel mooie muziekmomenten en dat het leven maar een beetje makkelijker mag gaan. Easy Living, met trompetist Art Farmer, trombonist Kurt Feller, tenorspeler Benny Golson en pianist McCoy Tyner. Música mm-hmm. In 1973 maakte vibrafonist Carl Tjader met zijn band het album Last Bolero in Berkeley. Tot aan zijn dood in 1982 hield deze voormalige drummer vast aan het spelen van jazz met een Caribische invloed. En dus ook in het net gedraaide Don't Let Me Be Lonely Tonight. CFM Jazz heeft niet alleen veel luisteraars in Zandvoort en omgeving, maar via internet ook in tal van andere plaatsen. Daarom heet ik ook onze luisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Brabant, Hamburg en misschien ook nog steeds Brazilië van harte welkom. Met een swingende Nat in Just You, Just Me. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination, just see you just me. Our tired lovers not around wonderful you. Just you, just me. Our tired lovers not, tired lovers not, tired lovers not. Around wonderful you. Afgelopen donderdag overleed op zijn verjaardag op 77-jarige leeftijd de Haarlemse trompetist Ray Kaart, beter bekend als D. Kaart. We hoorden hem zojuist als solist in de mooie ballad Stardust, die hij in 1987 eh, opnam met het Ruud Brink Ray Kaart sextet. Daarmee eh, vierden Ray en Ruud als 14-jarige Nee, ik moet anders zeggen. Eh, Ruud Brink en Rekaert vergieten daarmee een muzikale vriendschap van 35 jaar. Want in september 1951 stonden Ruud Brink als 14-jarige en Rekaert als 17-jarige voor het eerst samen op de planken in de toenmalige Haarlemse Jazzclub. Hoewel hun wegen muzikaal uiteengingen, traden zij regelmatig op en bleef deze muzikale liefde tot aan het overlijden van Ruud Brink in 1990 bestaan. Deetje Kaart, die ooit met zijn trombone eh, spelende broer Dick jarenlang triomfen vierde in de Dutch Film College Band, vertoefde tijdens zijn leven in het circuit van Dixieland en mainstream jazz. Hij speelde veel met andere Haamse muzici, ondanks zijn afnemende gezondheid. Een man van weinig woorden, maar van vele mooie klanken. In 2008 ontving hij uit handen van burgemeester Snijder de penning van verdiensten van de stad Haarlem. Aanstaande dinsdag wordt Deetje Kaart in Haarlem begraven. We gaan nog een keer naar hem en Ruud Brink luisteren. In de toepasselijke Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Hoewel zij dat beiden dat juist wel graag zouden willen. In 1980 overleed de geniale Amerikaanse introverte jazzpianist Bill Evans. En een van zijn volgelingen, David Benoit, speelde zojuist een ode aan hem. I Remember Bill Evans. We zitten nog dik in de winter, maar ik denk nu toch even aan zomertijd. Want ik vond een aparte uitvoering van de song Summertime uit de negen opera Porky and Bess. Gezongen en op de conga's gespeeld door de in 2006 overleden Puerto Ricaanse bandleider Ray Barretto. Summertime. I think that the Guajira and the blues have a strong common bond. They're both the result of working people, those who cut sugarcane in Cuba or Puerto Rico, or who have picked cotton in the south of the United States. Music, after all, reflects the people, and it's the most beautiful when it comes from the people. summertime. And the living is easy. Fish are jumping pretty, baby. And the cotton is high. Your daddy's rich, your daddy's rich. Your ma, she's good looking. Hush, pretty baby, don't you cry. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, corazón, no puedo vivir sin verte. porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. I'd like to bring Mr. Adam Coker, Michael Mossman, Hector Martignon, and a little jazz and guajira, the two worlds I love. along with Jairo Moreno on bass and Vince Cherico on drums. Wahida, the blues. Groot applaus tijdens een uniek concert dat pianist Dave Brubeck en baritonsaxofonist Jerry Mulligan in 1905, nee, 1970 gaven in de Berliner Philharmoniker. Met op bas Jack Six en op drums Alan Dawson. En ze speelden die beroemde St. Louis Blues van W.C. Handy. Op 5 december had ik mijn laatste jazz-uitzending en ik had dus de tijd weer op zoek te gaan naar andere jazz. En die heb ik gevonden. Ik kwam onder andere terecht bij de van Siciliaanse afkomst zijnde Morgana King, geboren in 1930 in New York. In haar jeugd kreeg zij een grote voorliefde voor big bands. En als 16-jarige begon zij haar vocale loopbaan. Drie jaar later kwam haar eerste album uit, For You, For Me, Forevermore. Later startte zij, dus zij ook een loopbaan als actrice en zij is onder andere te zien in deel 1 en deel 2 van de film The Godfather. Ik draai een track van haar eerste album, Morgan King met You're Not So Easy To Forget. have a mind all of its own by the haunting sweetness of your face. No, it's not so easy to erase. I know it's bad for me to keep remembering. for me to keep remembering ouderwetse trompetist was dat. Charlie Shavers met de Prelude voor Trumpet. Shavers, die vaak met gestopte trompet speelde, werd slechts 50 jaar oud. En terwijl hij in 1971 op zijn sterfbed lag, overleed zijn goede vriend Louis Armstrong. Zijn laatste wens was dat zijn mondstuk met Louis in diens kist werd meebegraven. En zo geschiedde. Shavers speelde onder andere met trompetist Roy Eldridge, die een heel andere stijl had en bovendien, bovendien ook nog leuk kon zingen, drummen en piano spelen. Door zijn manier van spelen kreeg hij de nickname Little Jazz. Hier is Roy Eldridge met When I Grow Too Old to Dream. When I grow remember when I grow too old. sunshine and flowers. oude song in een nieuw jasje. "Pennies from Heaven, gezongen door de Amerikaanse actrice en zangeres Renee Olstead. Geboren in 1989 en sinds haar achtste al te zien in films en reclamespots. In 2004 bracht zij eh, al haar derde album uit met erop een aantal jazzstandards. Hier werd zij begeleid door een wat rommelige big band met als trompetsolist Chris Botti. Het loopt tegen elfen we gaan eh, nog een keertje naar René Olstedt luisteren. Nu in de mooie ballad You've Changed. Een compositie van Carl Fischer en Bill Carey en ooit groot gemaakt door Nat King Cole en Billie Holiday.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 Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen en om de studentendemonstratie goed te laten verlopen. Uit welke hoek de radicalen komen wil burgemeester Van Aartsen niet zeggen. Studenten protesteren vanmiddag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond RSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Ze zijn het onder meer niet mee eens dat langstudeerders 3000 euro meer collegegeld moeten betalen. De Verenigde Staten zijn weer begonnen met het uitzetten van Haitianen met een strafblad. 27 zijn er op het vliegtuig gezet terug naar huis. De uitzettingsprocedure was stopgezet na de verwoestende aardbeving in Haiti een jaar geleden. In de VS wachten enkele honderden Haitianen op uitzetting. Het zijn mensen die in Amerika wegens een misdrijf zijn veroordeeld en hun straf hebben uitgezeten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten vormen ze een bedreiging voor de openbare veiligheid. Hervatting van de uitzettingen leidt onder meer tot kritische reacties van advocaten. Ze noemen de levens